Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Deze week leidde het debat over het slavernijverleden op... toen bekend werd dat het Mauritshuis in Den Haag... een borstbeeld van Johan Maurits heeft weggehaald. En in Amsterdam zoekt de JP Koenschool een nieuwe naam. Rutte zei in Met het oog op morgen dat we voorzichtig moeten zijn. We moeten onze huidige opvattingen niet op gebeurtenissen van toen leggen... zei de premier, die zelf historicus is. De VVD en de PVV willen een debat over de zaak met minister van Engelshoven van Cultuur. Maar Rutte vindt dit geen vraagstuk voor de politiek, maar voor de maatschappij. Facebook gaat meer doen om nepnieuws tegen te gaan. Topman Mark Zuckerberg meldt dat hij gebruikers gaat vragen om nieuwsbronnen te beoordelen. Berichten uit bronnen die breed worden vertrouwd krijgen dan voorrang boven berichten uit omstreden bronnen. Volgens Zuckerberg is er te veel sensatiezucht, desinformatie en polarisatie in de wereld en daar wil hij zoiets tegen doen. Vorige week maakte Facebook bekend dat persoonlijke berichten meer ruimte krijgen ten koste van nieuws. In zijn toelichting zegt Zuckerberg nu dat de hoeveelheid nieuws zal dalen van 5 naar 4 procent. Twitter gaat Amerikaanse gebruikers die zijn blootgesteld aan Russische propaganda daarvan op de hoogte stellen. Ruim 677.000 twitteraars krijgen zo'n bericht. Dat zijn mensen die tijdens de verkiezingscampagne in 2016 verdachte Russische bronnen hebben gevolgd of die propagandaberichten hebben geliked of doorgestuurd. Rusland zou tijdens de Amerikaanse verkiezingen honderden mensen hebben ingezet die via Twitter pro-Russische informatie verspreiden. Twitter maakte in september bekend dat ongeveer 200 van zulke accounts zijn opgeheven. Het weer. Vannacht kan in het oosten en noordoosten wat sneeuw vallen.